Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft C. Die werd opgepakt omdat hij geen foto's wilde afstaan aan de politie. De strafzaak is van de baan en de foto's zijn vernietigd, zegt justitie. De fotograaf werd opgepakt omdat hij foto's had gemaakt van een vechtpartij tussen een actievoerder en een Amerikaanse militair. Justitie wilde de foto's hebben en zette de fotograaf vast terwijl zijn foto's werden gekopieerd. Dat mocht niet, zegt nu ook het OM. De couriers van maaltijdbezorgdienst Deliveroo kunnen niet in vaste dienst werken en willen dat vaak ook helemaal niet. Dat zegt het bedrijf zelf op de avond dat de bezorgers zich uit protest verenigd hebben. Bij Deliveroo werken 2000 mensen. Vorige maand kondigde het bedrijf aan alleen nog ZZP'ers in te zetten. En een deel van die bezorgers is daarop tegen en heeft zich georganiseerd. Deliveroo kan er eigen zeggen niet zonder flexibele werknemers... en wijst erop dat de bezorgers als zelfstandigen per uur meer verdienen. Het huis van Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet is toch één keer beklad en niet twee. Vorige week tekenden linkse activisten in roze verf een anarchistisch teken en een vrouwensymbool op de voordeur van Baudet. Zondag werd gedacht dat de deur nog een keer was beklad, maar dat blijkt nu niet het geval. De geur is teruggekomen toen het schoonmaakmiddel dat de eerste keer werd gebruikt was verdampt. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het eens geworden over een opvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Verspreid over Nederland komen acht opvanglocaties waar de gemeente de asielzoekers naartoe kunnen sturen. Daar wordt geprobeerd de migranten binnen twee maanden na hun afwijzing uit te zitten. De kans dat deze regeling gaat werken is groter dan bij de oude bedbadbroodregeling, omdat de gemeenten nu willen meewerken. Het weer. Het klaart vanuit het noordwesten geleidelijk op. Alleen in de kustprovincies valt zo nu en dan nog een bui. Morgen geregeld zon, maar ook verspreid over het land buien. Het wordt zo'n 16 graden. In het weekend is het wisselvallig.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 Mijn naam is Benno Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En we gaan beginnen met eh, dit uur in ieder geval met twee nieuwe werkjes. Het eerste werkje is van Jozef Akins, Into the Flow. Ja, ja. En de tweede is een goede bekende voor ons, Peter Kater op zijn ehm, piano, als ik het wel heb. Dancing on Water, ja. Wil je het allemaal meelezen en wil je er allemaal bij zijn, het nauwlettend volgen, dan kan dat via de website pixelradio.info. Daar vind je de playlist en natuurlijk kan je hem daar ook later nog eens luisteren, nog eens en nog eens. En wil je heel wat anders luisteren? dan kan dat naar eh, Peaceful Radio Internet Station. En dat gaat 24 uur per dag door.